Ook kinderen die seksueel misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn zouden volgens het CWZ-advies geen recht meer hebben op psychische zorg. De koepel kerkelijk kindermisbruik spreekt van een onzalig idee. Ook NL Heelt, die slachtoffers vertegenwoordigt van misbruik in de jeugdzorg, noemt het advies heel droevig. Premier Netanyahu van Israël heeft de overwinning van de parlementsverkiezingen opgeëist. Volgens de eerste exit polls in Israël gaat zijn Likud-partij zetels verliezen in het parlement, maar blijft zijn partij wel de grootste. De partij van Netanyahu werkt samen met de nationalistische partij Ons Huis, die wel zetels won. De combinatie zou een minimale meerderheid van één zetel halen. Een nieuwe centrumpartij, Yashatit, van een populaire Israëlische journalist, werd in één klap de tweede partij van het land. Het internetbedrijf Google heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een netto winst behaald van 2,9 miljard dollar. De omzet bedroeg 14,4 miljard, een stijging van 36 procent, vergeleken met het laatste kwartaal van 2011. Topman Larry Page vindt dat zijn bedrijf een sterk kwartaal achter de rug heeft. De omzet van Google voor heel 2012 komt voor het eerst uit boven de 50 miljard dollar. De tekst Kosovo 1999 wordt toegevoegd aan het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht. Het ministerie van Defensie wil daarmee de luchtmacht eren voor zijn rol bij de aanvallen van de NAVO tegen de Serviërs in Kosovo. Sinds de luchtmacht in 1953 het vaandel kreeg zijn er geen nieuwe namen of afbeeldingen aan toegevoegd.